aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winterslaap, door die mooie rode koperknaap. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust, alle narigheid wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven En de allergrootste pessimist. Wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. <laughs> Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En terrasje zitten ook. Mensen heute reden voor een feest. Oh, wat